Jeroen van Kan met het CNRS Journaal. Een KLM-vlucht van Londen naar Amsterdam. Ze waren schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden... gepleegd tijdens de oorlog met Pakistan in 1971. De twee werden opgehangen nadat president Hamid een gratieverzoek had verworpen. In Bangladesh wordt rekening gehouden met felle protesten. In de aanloop naar de executies is opgeroepen tot demonstraties en landelijke stakingen. In Leersum in de provincie Utrecht is vanavond een straat ontruimd vanwege explosiegevaar. Explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld en die vond een kleine hoeveelheid vuurwerk. Uit voorzorg werd de omgeving een staal van 100 meter rond de woning ontruimd. Het ging om zo'n 25 huizen. De bewoners zijn opgevangen in een sport- en cultuurcentrum in de buurt. Een stukje papier is uit de derde eeuw na Christus... met erop een Griekse tekst uit het Nieuwe Testament... stond te koop op veilingsite eBay. De openingsbod was 99 dollar. Een deskundige wist de verkoper ervan te overtuigen... het van de site te halen en te laten onderzoeken. De wetenschapper maakte vandaag bekend dat het gaat om zes regels... uit het begin van het evangelie van Johannes. Op de andere kant staat een onbekende christelijke tekst. Het gebeurt zelden dat dit soort fragmenten opduiken. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City heeft Tetjan Bloemen het wereldrecord van Sven Kramer op de 10.000 meter verbeterd. De schaatser, die in Gouda is geboren, komt uit voor Canada. Hij verbeterde het record met ruim 5 seconden. Het weer, de komende uren langs de kust mogelijk nog wat regen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. In het oosten kan het licht vriezen. Morgen overwegend droog en af en toe zon.